Tachi zit vast in de extra zwaar beveiligde gevangenis in Vught, de EBI. En volgens de Telegraaf hebben militairen daar extra barricades opgetrokken. Vertelt mijn collega Remco Andringa. En dat is eh, volgens de krant vooral gedaan om ervoor te zorgen dat er een uitbraak met een helikopter niet mogelijk is. Er zouden signalen zijn binnengekomen dat er een ontsnappingspoging werd voorbereid door een helikopter te kapen en te laten landen op het terrein van de gevangenis in Vught. En daarna met wapens de EBI in te gaan. En dan zou het specifiek gaan om de bevrijding eh, eh, van verdachten in het Marengo-proces, de zaak tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten. Taghi wordt op dit moment bewaakt door beveiligers met bivakmutsen omdat het te gevaarlijk voor ze zou kunnen zijn als ze herkend worden. Werkloze jongeren onder de 27 kunnen in Utrecht sneller bijstand aanvragen. Volgens de wet moet je vier weken wachten, maar de gemeente vindt dat te lang en stopt met die wachttijd. Wij zien nu juist dat zeker kwetsbare jongeren hard worden getroffen. En je kunt bij een aanmelding niet altijd zien dat iemand kwetsbaar is. En daarom zeggen wij, we moeten die termijn niet meer hanteren. We moeten jongeren direct zien en helpen. Nou, door die maand wachttijd kwamen veel jongeren sneller in de schulden, zegt de gemeente. Over een half uur begint in Abu Dhabi de eerste vrije training in de Formule 1. Er wordt natuurlijk vooral gekeken naar Max Verstappen en Lewis Hamilton. Zij willen dit weekend allebei wereldkampioen worden. Zondag om twee uur kun je die race zien. En nog maar twee weken en dan is het kerst. Het lijkt er nog niet op dat de coronaregels dan soepeler zijn en we dus met de hele familie s'avonds uit eten kunnen. Dat realiseren restaurants zich ook. Steeds meer plekken skippen het kerstdiner en komen met een plan B. Ook dit restaurant in Castricum is er druk mee. Het kerstdiner, dat kan dan in ons restaurant niet. Want we hebben een beslissing moeten nemen in verband met de voorbereidingen. Maar we hebben wel besloten dat wij eh, wel de takeaway, de maaltijdboxen... die gaan we wel uitleveren, zodat de gasten wel eh, thuis... Een, een heel leuk eh, kerstdiner kunnen voorbereiden op een makkelijke manier. Volgende week is er weer een corona persconferentie. Dan horen we hoe kerst eruit gaat zien en wie je allemaal kunt uitnodigen rond de boom. Het weer in het noordoosten af en toe zon. Rest van het land grijs met regen. In het zuiden en zuidoosten later ook wat natte sneeuw. Het is hooguit een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp... tussen Afrit IJmuiden en Knopend Hoek 2 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.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 Tortured by you, oh sweet torture. I am a pirate, love my fortune. The walls have fallen now. The key is yours to turn. I'm breathing gentle. Christmas polka. polka. Let's dance, let's dance, let's dance. Let's dance Everyone's so happy.